9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De afgelopen jaren was er geen stabiel kabinetsbeleid voor de politie. Daardoor is volgens korpschef Akerboom de drugscriminaliteit zo groot geworden. Als voorbeeld noemt Akerboom het personeelsbeleid. Over een jaar moeten er duizend agenten bijkomen. Maar 3,5 jaar geleden werden er nog 3000 mensen wegbezuinigd. Positief is hij over de komst van een speciale drugseenheid... maar er is volgens de korpschef veel meer nodig... Akerboom vindt onder meer dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen om criminelen op te sporen. Volgens hem zit de huidige privacywetgeving daarbij soms in de weg. In de afgelopen jaren is in Nederland minder voedsel verspild. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw blijkt dat er nu gemiddeld per jaar ruim 34 kilo per persoon in de afvalbak verdwijnt. Dat is bijna 7 kilo minder dan drie jaar geleden. Ook werd er 12 liter minder drank weggespoeld. Volgens minister Schouten ligt Nederland op koers om het eerder gestelde doel te halen... een halvering in 2030 van de totale voedselverspilling ten opzichte van 2015. Met de nieuwe campagne roept Veilig Verkeer Nederland alle weggebruikers op om rustiger te rijden. Dat moet leiden tot minder slachtoffers. Vorig jaar waren er 678 verkeersdoden. Dat zijn er 65 meer dan in 2017. Vooral automobilisten wordt gevraagd minder gejaagd door woonwijken te rijden. Maar ook zouden mensen op de fiets of scooter altijd richting moeten aangeven. Automobilisten stonden afgelopen zomer 20% meer in de file dan vorig jaar. Vooral buiten de spits waren er opvallend veel opstoppingen, meldt de ANWB. Volgens de bond komt de drukte door de economische groei en de vakantiespreiding. De komende maanden verwacht de ANWB nog meer files vanwege het herfstweer... en omdat het vroeg donker wordt. Het weer, vandaag buien en af en toe zon. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. En het wordt maximaal 15 graden. Morgen veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam een kwartier vertraging bij Hilversum Noord. Een half uur is de vertraging op de A10 Koenplein Nieuwe Meer voor knooppunt Amstel.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 Bij ZFM. Zing even mee. Champagne King. Ooit begonnen als uh, schoonmaakster in de studio. En toen ontdekt. En toen mocht ze liedjes maken. En niet zonder succes hoor. Dit was een redelijke dikke hit. Uh, eh, ZFM, goedemorgen. Het geluid van Zandvoort. Neem je paraplu mee vandaag, want het wordt een natte dag. Het regent reeds. En ook dat is goed voor het stuiven. Het stuift niet zo, hè, als het regent. Here's Chris. Chris Self. A dying flame. You're free again. gesproken, 5 eh, oktober en 6 oktober zijn de finale races op het circuit van Zandvoort. De laatste van dit seizoen. Live and let die. You used to say, live and let live. No, you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you let die. let die Paul McCartney, Live and Let Die. hebben gelijk namelijk gefilmd, James Bond film. er komt weer een nieuw aan, hè? No Time To Die gaat die eten. Alleen maar leuke liedjes en muziek bij ZFM. Hier is de Golden Earring. En... Hoe heet die? Hoe heet die? drives me shaking sleep. Smiles. The Golden Earring. Al 58 jaar en bent. Ja, Jochie. Ja, Jochie. Goedemorgen. ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 the Night, Billy Ocean. Nooit een hit geweest in Nederland, maar wel een leuke plaat. En ook nog gecoverd door Latoya Jackson. Wat een info, wat een info. En ken je deze toch? Deze zanger is onlangs overleden. Ah, sneu. Dit zijn de Cars and Drive. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Op de AM of de FM, maar ook op internet. Zoek maar eens even op. is leuk. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on Nothing's wrong What now? Who's gonna drive you home Tonight Who's gonna pick you up When you fall Who's gonna something's wrong Pasek als liedzanger. Helaas dit jaar overleden. Dit is ZFM. En wie hebben we hier? Dit zijn de Eagles. Op het geluid van Zandvoort. De allerleukste muziek. Hier zijn de Lying Eyes. smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, go in style. Late at night, a big old house gets lonely.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 Met of zonder pips. Ik weet het niet. she comes around and she starts Gladys Night en de Pips. Ik heb het even opgezocht. Mocht je daar eh, enorm behoefte aan hebben. De leukste muziek hier. Om tien over half tien. Bij ZFM. Dat was Gladys Night en de Pips. En dit is Sister Sledge. Beetje uit dezelfde tijd. Beetje dezelfde soort muziek. En Lost in Music. bijna kwart voor tien. En dit was 4 minuten 37 seconden lang Last in Music van Sister Sledge.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 Wil je voor altijd blijven leven? Wel wat lang hoor. Altijd is wel wat lang. Maar wel leuk als je altijd eh, naar ZFM kan blijven luisteren. Het geluid van Zandvoort. Met informatie over cultuur, over evenementen, over gemeenten, over nieuws, politiek, sport, welzijn, het weer en het verkeer. Nou, dat eh, weer uh, laten we maar even wat het is. Verkeer gaat wel goed hoor. Kan lekker doorrijden Zandvoort. En nogmaals, de mooiste muziek. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, your take, your every step I make. that beat as one. Our lives have just begun. plaat. Mooi gezongen, goed gedaan, door Lionel Richie en Diana Ross. Hier bij ZFM. Oh, ah, dat is ook zo'n leuke. Ken je hem nog? Ja, moet je ietsje ouder zijn, hè? Toch wel een beetje eh, in de 70 jaar in de gnoom gezeten hebben. Of in de bierwinkel. Hier in Zandvoort. En dan hoorde je dit soort eh, liedjes allemaal. Leuk hoor. Dit is Al Stewart. An Year of the Cat.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 5 minuten 42 lang. Year of the Cat van Al Stewart. leuke muziek hier op ZFM de hele dag. Dus blijf luisteren. En hierna krijgen we er nog één. Gloria Gaynor, Elvis Survive. En ik eh, zie je volgende week dinsdag weer.